uithaalt, dat ik jou belaat, maar de waarheid is dat ik me heb vergeten. Wees flink en laat geen traan, nu wij uit. altijd lief en blij. Toch paste jij. Want het is niet uit haat dat ik jou nu belaat. Maar de waarheid is dat ik me heb vergist. Misschien heb jij nu bange nachten. En blijf je toch me wachten. Het heeft geen zin om dat te doen. het dit is echt de laatste zoen. Ik geef je nu de allerlaatste kus. Misschien stelt dat jou een beetje gerust. Want het is niet uitgaat dat ik jou verlaat. Maar de waarheid is dat ik me heb